Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een hoop Nederlanders hebben maar weinig vertrouwen in de politiek. Dat vertrouwen is al een tijdje niet al te hoog, maar het ziet er nu ook niet echt goed uit, zeggen onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. als we aan mensen vragen waarom ze wel of geen vertrouwen hebben in de politiek, dan zien we eigenlijk het afgelopen jaar steeds vaker dat de toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen voor mensen eigenlijk een symbool zijn van dat de politiek niet eerlijk is, dat ze problemen niet willen aanpakken en als het dan eindelijk willen, na heel veel tijd, dat ze het eigenlijk ook niet kunnen, de problemen oplossen. Nog even een lichtpuntje. Over sommige dingen zijn we wel tevreden. Zo'n 70% van de Nederlanders vindt bijvoorbeeld dat de democratie goed werkt. Dat we in ons land vrije verkiezingen hebben en dat er vrijheid van meningsuiting bestaat. De brand op de Pil in Limburg is onder controle, maar het nablussen gaat nog dagen duren. Gisteren ging daar natuurgebied van zo'n 80 voetbalvelden in vlammen op. Mensen die in de buurt wonen kunnen nog steeds last hebben van rook en stank. Zij kunnen hun ramen en deuren beter dicht houden. En wie normaal met de trein reist, kan weer opgelucht ademhalen. De treinen rijden weer, maar de kans dat het binnenkort weer helemaal plat ligt is groot. De NS en de vakbonden zijn nog niks opgeschoten met hun onderhandelingen. Het treinpersoneel wil onder andere een hoger salaris en een minder vol rooster. De politie in Thailand is op zoek naar YouTuber Nutty. Like Ja, ze zou haar volgers voor bijna 54 miljoen euro hebben opgelicht. Nutty riep ze op om te investeren in het bedrijf van haar vriend. Daar zouden ze veel geld mee kunnen verdienen. Maar van dat geld kregen haar volgers niets te zien. In totaal zou ze zo'n 6000 mensen hebben opgelicht. Het weer. Vandaag begint officieel de herfst, maar daar merken we niet zoveel van. Er is flink wat zon en de temperaturen zijn ook aangenaam. Het wordt 22 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Den Oeverzaan tussen Wochtum en Purmerend Noord 6 kilometer file. En 207 Alfa aan de Rijn Hillegom bij Leimuiden 3 kilometer.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 Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, Bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. te da perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desaparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad no cuento si de nada, lo mismo ya callé, Lo pienso en ti. Vamos vamos bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así.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 Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Mensen twijfelen of politici belangrijke problemen zoals de stikstofcrisis en de toeslagenaffaire wel kunnen en willen oplossen. En inspecteurs van de internationale atoomwaakhond beginnen vandaag waarschijnlijk met de inspectie van de kerncentrale in Zaporizhia.